Drie uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De Australische stad Brisbane is getroffen door de zwaarste storm in 30 jaar. Er werden windsnelheden van 140 km per uur gemeten. Twaalf mensen raakten gewond. Veel bomen waaiden om en honderden elektriciteitsleidingen braken. 90.000 huishoudens kwamen daardoor zonder stroom te zitten. Volgens de minister van Transport loopt de schade tegen de 100 miljoen Australische dollar. Dat is omgerekend 70 miljoen euro. Brisbane is met 2,2 miljoen inwoners de derde stad van Australië. Het ambtenarenpensioenfonds ABP kan de pensioenen volgend jaar definitief niet laten meegroeien met de loonontwikkeling en prijsstijgingen. Dat betekent dat het pensioenen ook volgend jaar verder aan waarde verliest. De pensioenpremie gaat wel iets omlaag en de werkgevers nemen een groter deel van de premie voor hun rekening. In de Europa League heeft Feyenoord de knock-outfase bereikt. In de Kuip wonnen de Rotterdammers met 2-0 van titelhouder Sevilla. Of PSV de knock-outfase haalt is nog maar de vraag. De wedstrijd in Portugal tegen Estoril werd vanwege zware regenval na de eerste helft gestaakt. Op dat moment stond Estoril met 3-2 voor. De tweede helft wordt komende dag om 5 uur Nederlandse tijd gespeeld. PSV heeft de KVB gevraagd om de topper tegen Feyenoord van aanstaande zondag te verplaatsen. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben zich voor het eerst geplaatst voor het WK. Oranje won het tweede playoff duel in en tegen Italië met 2-1.